uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw gedemonstreerd na het steekincident in Southport... waarbij een jongen van 17 drie jonge meisjes doodstak... en acht andere kinderen en twee volwassenen verwonden. Volgens Britse media zijn er dit weekend zo'n 30 protestacties in verschillende steden... en zijn die voornamelijk georganiseerd door rechtse activisten. De politie houdt de acties in de gaten omdat eerdere demonstraties leiden tot rellen. Israël zegt een prominent Hezbollah-lid te hebben gedood. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval in het zuiden van Libanon. Ali Abd Ali was volgens Israël betrokken bij verschillende terreuracties. Vietnam heeft een nieuwe leider. To Lam is benoemd tot secretaris-generaal van de communistische partij. Dat maakt hem de machtigste man van het land. Hij volgt Nguyen Phu Chong op, die twee weken geleden overleed. To Lam zegt niet van plan te zijn het buitenlandse beleid te veranderen. Onlangs ontving hij de Russische president Poetin. Toen ondertekenden beide leiders een reeks overeenkomsten over samenwerking. Tolam was al president van het land. Het is onduidelijk of hij dat ook blijft. De wegwedstrijd voor de mannen is gewonnen door Remco Evenepoel. De Belg pakte na de tijdrit ook de Olympische titel op de weg in Parijs. Vier kilometer voor de finish moest Evenepoel nog afstappen vanwege een lekke band... maar kon na een korte stop op een nieuwe fiets verder. De Nederlander Mathieu van der Poel eindigde als twaalfde. De Fransmannen Madoua en Laporte pakten het zilver en brons. Morgen is de wegwedstrijd voor de vrouwen. Het weer, lokaal een bui, op andere plaatsen wat zon. Het is 22 tot 24 graden.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 Ostras. ritme dat gaat door je lichaam Deze nacht die zal tot morgen gaan duren maar me gek al duurt het uren en uren Schud met je billen, voel de passie door je aderen trillen Klaar mijn handen door je haren heen glijden Langzaam laat ik deze dans ons verleiden Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven Wie wist van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven je nooit hebt gekregen. Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. een hete nacht voor ons aan. Een zoele avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je billen, gooi je haar los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon weer zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon weer zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik liet me gaan en niet mee aan de loterij. Ik heb nu een hele mooie boot, hij is van mij. Dan gaan we feesten met z'n allen. Op deze boot dan gaan we met z'n allen knallen. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier Het is de allermooiste boot van allemaal. hoort hier. Het is tijd om los te laten, het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Geen nacht met jou, dat smaakt naar meer. Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hits, hits naar hits. hits. De beste Hollandse hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na de fikse scheldpartij dacht ik nu is het voorbij. Ik ga pleiten heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we eraan? Elke keer. En ik smeet de deur in het slot. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn. Wat zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik berouw. ik je zo vreselijk mis je zou. Niemand meer die van je houdt. guiar. donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte a los sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me sourire. if this Deserve. drie op een rij van Fred Heij. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain De drie op een rij van Fred Heij. It's been van Fred Heij. luistert naar Entertainment for You. Goudgele stranden en wuivende palmen, de sterren verlichten de diep te dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me dansen en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom Waar ik fout heb gedaan Zit je hart laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten, te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw nu echt een gevecht tegen uren Zolang heel mijn hart nog op jou open Maar Is er een ander die thuis op je wachtte Alvast deze nacht dan niets meer dan een spel Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten Maar dat vertel ik nog wel hier weer eens tegenkom. Als jij weer met me dans en je draait je om, loop ik achter je aan. Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan. Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom, neem ik jou in mijn armen en vraag waarom, wat ik fout heb gedaan je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij op. Oh, waren alles naar droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen sind die ewigen boten der Liebe. Aber leider, aber leider ist auch nicht so vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl Die zomeravond onder de sterren Hand in hand, daar op de boulevard Klonken boezoekjes, heel zacht voor muren sloten ons daar tot een liefdespaar. In het hoofd, in het hart. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan? je soms je wonden? Deed ik jou zo'n pijn? Iedereen maakt fouten, waar zouden we Sinds ik naar haar keek, misschien houdt zij ook van mij. Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis. De nacht is dan zo voorbij. De wereld draait rond, ik ga door de grond. Als zij zegt ik vind je lief, mag ik je misschien heel gauw weer eens zien. Want jij bent mijn harte die. del Entertainment for You. Ja, gezellig Fred. lees jouw brief die je mij hebt geschreven. het op dat stukje papier. Jij komt niet terug en je stapt uit mijn leven. Jij zoekt het geluk, niet met mij en niet hier. Als je mij verlaat jou niet tegen. Ik gun jou het geluk, dat is ook houden van. De sleutel hoef jij mij nog niet terug te geven. Heb je morgen spijt, weet dat jij komen kan. op mijn trouw. Entertainment for you. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat. Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die kille eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen Zonder liefde om me heen Maar dat is verleden tijd ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen. Wachten tot je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Vandaag is weer een nieuwe start. Ik heb genoeg verdriet gehad ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug. Ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond. En zie wel wat er weer van komt. Ik was de weg heel even kwijt. Dat was jammer van de tijd. Maar dat zal voortaan anders zijn. Ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven romen, Wat een potje terug zal komen Want daar heb je sprookjes voor Ik zal geen traan meer om jou laten Want morgen is er weer een dag Ik moet weer verder met mijn leven Dit geluk was maar voor even Dat ik dat niet eerder zag ik zal geen traan meer om jou laten.